Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over. Bloomberg op basis van bronnen. Er wordt al een tijd gesproken over de overname die nu dus rond zou zijn. UPS zou ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt de deal mogelijk vandaag al bekendgemaakt. In Damascus zijn afgelopen nacht gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat hebben ooggetuigen via de telefoon tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. De berichten zijn nog niet bevestigd en er is niets bekend over mogelijke slachtoffers. De wijk Olmes is een van de zwaarst beveiligde wijken van Damascus. Er zijn diverse legereenheden gestationeerd omdat er in de wijk grote anti-regeringsprotesten zijn geweest. In België is een aantal kerkdiensten verstoord waar stil werd gestaan bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland. In Lommel stond een groepje mensen tijdens de zondagsmis op en riep in het Duits dat het ongeluk een straf van God is geweest. In Heverlee, Aarschot en Leuven vonden soortgelijke incidenten plaats. Volgens de deken van Leuven riepen de secteleden dat de kerk abortus heeft toegelaten en dat daarom het ongeluk is gebeurd. In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn ongeveer 70 witte dames opgepakt. Het zijn vrouwen die ook zondag in witte kleding de vrijlating eisen van politieke gevangenen. Vrouwen hielden in Havana een protesttocht toen ze door de politie en bussen werden afgevoerd. In 2005 werden de witte dames door het Europees Parlement onderscheiden met de Sakharovprijs voor de vrijheid van meningsuiting. In de race voor het republikeinse presidentskandidaatschap heeft eh, Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Op basis van eerste uitslagen wint de oud-gouverneur van Massachusetts meer dan 80% van de stemmen op het eiland. Zijn rivaal, Rick Santorum, kwam uit op ongeveer 8%. Romney loopt door zijn overwinning in Puerto Rico weer iets verder uit op zijn tegenstanders. Het weer, veel zon en ongeveer 11 graden. Ook de rest van de week mooi voorjaarsweer met langzaam oplopende temperaturen. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Maar ook op andere plaatsen kan gecontroleerd worden.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 www.zfmzandvoort.nl through eight, I'ma do one two, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do one two, fuck. Fuck em like you do one two, come, you gated, get discovered, I'm a two one deuce, cock a lickin' in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to one two, what you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to, put your guns up, tell your crew don't front, I'm a hoodlum, nigga, you need You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to?